Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd een standpunt in te nemen over het geweld in Syrië. De westerse leden willen een veroordeling van het regime van president Assad, maar onder andere Rusland en China willen dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. En dat gaat de westerse leden te ver. Afgesproken is om het overleg later vandaag voort te zetten. Het Syrische leger heeft zijn offensief in de stad Hama ook gisteravond nog voortgezet. Vooral de omgeving van moskeeën wordt onder vuur genomen om nachtelijke protesten daar te voorkomen. De oppositie had laten weten tijdens de ramadan elke avond te protesteren. Vanwege het aanhoudende geweld heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. In Halsteren in Noord-Brabant heeft kort na middernacht een grote brand gewoed in een winkelcentrum. De brandweer had enkele uren nodig om de brand onder controle te krijgen. In het winkelcentrum zijn een supermarkt, een kapper en een cafetaria gevestigd. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Vanwege de grote hoeveelheid rook moeten inwoners van Halsteren wel nog voorlopig hun ramen en deuren gesloten houden. In Saoedi-Arabië is het contract getekend voor de bouw van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Kingdom Tower moet net iets meer dan een kilometer hoog worden en kost 850 miljoen euro. Hij komt te staan in de havenstad Jeddah en is een kleine 200 meter hoger dan de huidige recordhouder, de Burj Khalifa toren in buurland Dubai. De bouw gaat 5,5 jaar duren. In de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. Dan het weer, wisselend bewolkt, in het westen kans op wat regen en minima rond 17 graden. Overdag eerst wat zon, maar in de middag buien, plaatselijk met onweer, hagel en veel neerslag. Voor de buien uit ligt de middagtemperatuur tussen 24 en 28 graden.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 Lang geslagen heb ik op bed gezeten weten zomaar. Ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voor een vertrouwd was niet vertrouwd.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 See, I heard. him no return. What you do from here on out, I am no longer concerned. Lentement, douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommet, dans tes nuits, un jour nouveau se lève.